Ik zit hier in de sneeuw en ben nu helemaal alleen. Behalve deze dieren heb ik niemand om me heen. Adriaan had hulp, maar wat blijft hij toch lang weg? Als hij maar niet verdwaalt, die zo wat heb ik toch een pech. sneeuw, dat hoort bij kerstfeest, dat heeft Adriaan verteld. Maar ik had me van de witte kerst iets anders voorgesteld. Door al dat sneeuw en ijs begin ik het zo koud te krijgen. Mijn handjes zijn verkleumd om van mijn voetjes maar te zwijgen. was Adriaan maar hier, dan was ik niet zo bang. Hij zei, ik ben zo terug, maar waarom duurt het nou zo lang? Eén ding weet ik zeker, een vrolijk kerstfeest is dit niet. Wat voel ik mij toch eenzaam, oh wat heb ik een verdriet. probeer nog wel te lachen, maar dat lukt me bijna niet. Ik voel dat ik ga huilen, oh wat heb ik een verdriet. Kan mijn tranen niet bedwingen, daar komt de eerste snik. Een klauwtje die gaat huilen en dat klauwtje, dat ben ik.